Hey, we zijn Willow. Eh, we gaan hier nu een uur Vlaamse Steenweg presenteren. Ehm, ik ben Pieter Jan de zanger. Ehm, we hebben ook de gitarist Vincent mee. Yo. En de andere gitarist Nils. Ik. Het eerste nummer is Salt Peppa en Spinderella van Johnny Foreigner. We walk out like lions, and move Spinderella van Johnny Forner. Ehm, het volgende liedje is eigenlijk eentje dat we gekozen hebben, ehm, dat Vincent gekozen heeft. En hij gaat nu even zeggen waarom dat hij dat gekozen heeft. Eh, ja, ik ben eigenlijk een eh, enorme Smiths-fan en eh, ik heb daarom There is a Light That Never Goes Out gekozen. Johnny Marr is een gitarist waarvan ik eigenlijk heel veel geleerd heb ja, dat zijn geen eh, vier minuten lange solo's, maar eh, ja, mooie melodieën en ja, gewoon geniaal vind ik dan. Dus hier is There is a light that never goes out. lied. Driving in your car. Oh, please don't drop me home. Because it's not my home, it's their home, and I'm welcome no more. And if a double last. But then a strange fear gripped me and I just couldn't ask. Take me out tonight. Oh, take me There's the Light That Never Goes Out van de Smiths. Eh, we gaan verder met TV on the Radio. Dat is een groep waarvan de drummer vooral een enorme fan is. we zijn er allemaal wel uh, fan van, maar eh, hij vindt die geweldig. hij heeft die via mij leren ontdekken. En in mijn oude notto zongen we altijd goed mee met, ja, met die hun liedjes. deze, deze is Wolf Like Me, een nummer met geweldige drums. Shuffle. bad, so manipulated, so calm so patient, yet oh so calculated, so safe and Hot Hot Heat met Talk To Me, Dance With Me. Eh, het is een nummer dat eh, onze pianist gekozen heeft, omdat het een van zijn lievelingsnummers zou zijn. Maar hij zei er wel bij dat uh, dat wel om een paar dagen kan veranderen. Trouwens, onze bassist Pieter is hier nu juist toegekomen. Hey Pieter. Hallo Chris. <laughs> Wees wel gekomen. Het volgende nummer heb jij gekozen, hè Pieter? Hoe noemt het juist? Ik heb een mooi liedje gehoord op de radio terwijl ik op café zat. Het heet Lazy Eye van Silverstone Pickups. Het is gewoon een goed nummer, je moet daar niet zoveel meer bij zijn. <laughs> Welke invloed heeft dat nummer toch gehad? Ah, um, ja. zo even. Daardoor ben ik beginnen gitaar spelen. Uh, dan ben ik overgeschakeld naar bas en dan naar vier. gitaar is eigenlijk wel een heel moeilijke Ik heb ook gezegd, lees maar. <laughs> was Lazy Eye van Silver Pickups. Eh, het volgende liedje is eh, A-Punk van Vampire Weekend. Eh, dat is een groep waar dat we eigenlijk allemaal wel een keer graag op dansen en dat wel een beetje tof is. die hebben we elkaar leren kennen op de Columbia University. En het, de groep is vernoemd naar een zelfgemaakte film van de zanger. Hier is A-Punk van Vampire Weekend. Bedankt voor de trivia. Ja, ja. Toen moet er toch een beetje moet leren blijven. Informa infotainment, echt zo. Ja. Dat wist je niet, hè? Ik wist dat wel. Nee, hoor. Hm, dat is goed, hè? Ik dacht dat het gewoon die rage van vampieren was. <laughs> ja, Twilight, dat was Vampire Weekend. Vlaamse Steenweg Shuffle. Tidal Runaway. dat eh, is een Belgische band. Ik heb die nog gezien eh, op de release van eh, Soon, hun tweede cd. Dat was vijf jaar geleden of zo in de Nijdop. En ik vond dat toen echt heel sterk. En ik heb dan hun demo gekocht en zo. En toen als ik bij Willow begon met zingen, dan wou ik eigenlijk klinken een beetje zoals die van Believe, maar helaas is dat niet echt gelukt, <laughs> want zijn stem is super hoog. Maar ehm, toch een heel cool nummer vind ik. En dat nummer is van hun vorig jaar verschenen cd. Ehm, het volgende nummer is ehm, Ceremony van Noorder. Ehm, Pieter, leg maar even uit waarom dat jij dat gekozen hebt. Uh, elk lid van de groep moest gewoon twee nummers hebben en ik heb dat gewoon gedaan. Het is wel een heel goed nummer. Diepe betekenis. Diepe betekenis. Diepe betekenis ook, ja. Ceremonie van de woorden. En invloed. vorige nummer was Ceremony van New Order. Eh, het volgende is gekozen door Tom, de pianist. Eh, en is een nummer van Arcade Fire, die trouwens een heel coole sessie hebben op La Blogothèque. Eh, het heet Rebellion Lies van Arcade Fire. Vlaamse Steenweg Shuffle. Fire met eh, Rebellion Lies. Eh, het volgende nummer eh, heb ik weer gekozen. Ehm, het is eigenlijk American Football, een beetje een vergeten indie band uit de jaren 90. Uh, het einde van mijn middelbaar heb ik die leren kennen en dat nummer heb ik dan die zomer echt 4000 keer achter elkaar gedraaid. het is eigenlijk ja, gewoon heel mooi verwoven gitaarlijnen, ehm, coole drums, maar wel een beetje, een beetje melancholisch en een tikkeltje even, maar toch zeer mooi en in die tijd mocht dat nog allemaal. American football never meant. Phoenix met Listomania. En eh, ja, het is weer aan mij om een nummer te kiezen. En eh, ik heb gekozen voor... Eh, ja, ik was eigenlijk aan het twijfelen tussen Johnny Cash en Bob Dylan. Maar Johnny Cash is dood. En ja, ik dacht, die kan dan niet naar FM Brussel luisteren. En Bob Dylan wel. En dan kan het misschien horen dat ik dat nummerke draai voor hem. Ah, wie weet. Dus uh, ja, ik heb voor uh, eh, The Times They Are Changing gekozen. Een van zijn betere protestsongs. Come gather around people wherever you roam. And admit that the waters around you have grown. And accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving. Then you better start swimming or you'll sink like a stone. Or oh, the times they are a changing. Some writers and critics who prophesize with your pen. And keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming Was the loser now will be later to win For the times they are a-changing senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall, for he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls, for the times they are a-changing. mothers and fathers throughout the land. And don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times they are a-changing. line it is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last, for the times they are a-changing. The, times they are changing. The, times, they, are, changing. The times they, they, are, changing. dat was Bob Dylan. Dit, was Bob Dylan. Eh, dit was Bob Dylan met The Times They Are A Changing. En eh, het volgende nummer is van Blink-182. Eh, een feestschijf vind ik persoonlijk. Iedereen heeft daar waarschijnlijk al, toen hij jong was, nu veel naar geluisterd. En wij zijn eigenlijk een beetje in die periode blijven hangen op kwestie van pubermuziek. Maken we dat ook een beetje, of? Een beetje wel. <laughs> een beetje maken we dat ook. Maar... wel eens. Allee, hier is Anthem Part 2 van Blink-182. 1982 met Anthem Part 2. Um, woehoe. Ehm, dikke schijf, zoals ze wel niet zeggen. Nillen is aan het dansen. Nillen is aan het dansen. Ehm, het volgende is eh, Pinback met het nummer Fortress. Eh, een hele coole band vind ik zelf. Ehm, al een paar keer gezien en altijd wel van genoten. Eh, Pinback met Fortress. Als Pinback met Fortress. Eh, dankt allemaal om te luisteren. Ik ben Niels. Ik ben Pieter Jan. En ik was Vincent, van ben nu weg. En ik ben Pieter, nog steeds. Ah, Pieter. Uh, het volgende is het laatste nummer. Eh, het is een nummer van onszelf. Ehm, en het heet Sweater. je kan ons nog zien de komende weken op de halve finale van Humo's Rock Rally in De Vooruit in Gent zondag 7 maart en op vrijdag 5 maart in Leuven in De Vleugel, op Vleugelrok. Uh, merci om te luisteren. Hier is Sweater. Well, I Willow.